1 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De grote bosbrand in Portugal heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost. Zeker 18 doden vielen op een provinciale weg... toen mensen die aan de brand probeerden te ontkomen... door het vuur ingesloten raakten. Verderop, op dezelfde weg, kwamen nog eens vier mensen om. De brand woedt sinds gistermiddag in de regio rond Pedrogao Grande... in het midden van Portugal. Burgemeester zei dat een aantal dorpen volledig is ingesloten door het vuur... De oorzaak van de bosbrand is nog niet bekend. De burgemeester denkt dat het vuur is aangestoken, maar de politie houdt ook rekening met blikseminslag. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. En Spanje heeft blusvliegtuigen gestuurd. In Enschede is veel politie op de been om demonstraties te voorkomen. De gemeente verbood donderdag een betoging van het nationalistische Pegida... en een tegendemonstratie van de antifascistische actie Nederland. Maar de leider van Pegida, Edwin Wagensveld, had in video's zijn aanhangers opgeroepen om toch naar Enschede te komen. vanochtend zijn al wat mensen opgepakt, onder wie Wagensveld. Hij had een verbod om naar Enschede te komen genegeerd. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag opgeleverd van ruim anderhalf miljoen euro. Wandelaars haalden geld op voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen vertrokken om middernacht zo'n 5000 deelnemers voor de sponsorloop van 40 kilometer. Het Iraakse leger is de oude binnenstad van Mosul binnengevallen... waar strijders van terreurgroep IS zich hebben verschanst. Dat zegt een Iraakse commandant. Andere delen van de stad werden de afgelopen maanden al heroverd. In Mosul zitten naar schatting 150.000 mensen vast. Ze worden volgens de VN gebruikt als menselijk schild. Mosul is de tweede stad van Irak... en werd in 2014 ingenomen door Islamitische Staat. Het weer veel zon, 24 graden op de Wadden, mogelijk 29 in het binnenland. Morgen nog een paar graden erbij maar wel met stapelwolken. Blijft morgen vrijwel overal droog. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad op de A44 van Amsterdam naar Den Haag... bij Kaagdorp 4 kilometer en verderop bij Wassenaar 3 kilometer.